Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan is in Amerika veroordeeld tot 30 dagen cel. Hij is schuldig bevonden aan liegen tegen speciaal aanklager Robert Mueller... die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Van der Zwaan speelt in de zaak een bijrol... maar hij is de eerste verdachte die zijn straf te horen krijgt. Hij had zes maanden cel kunnen krijgen, maar dat werd dus één maand. Ook moet hij een boete betalen van ruim 16.000 euro. Britse defensieonderzoekers kunnen niet bewijzen dat het gifgas waarmee dubbelspion Skripal is aangevallen uit Rusland komt. Dat zegt het hoofd van het onderzoeksteam tegen Sky News. Ze hebben wel vastgesteld dat Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met het zenuwgas Novichok. <clears throat> In een variant die geschikt is voor militair gebruik. De productie daarvan is zo ingewikkeld dat alleen staten dat kunnen doen. Maar om de afkomst te kunnen herleiden zouden de onderzoekers inlichtingenbronnen moeten kunnen raadplegen waar ze geen toegang toe hebben. De Britse regering zou dat wel hebben en die blijft erbij dat het gas uit Rusland komt. De frequentie op het Europese stroomnet is weer op het oude niveau. Door politieke oneenigheid tussen Kosovo en Servië kwam de wisselstroom half januari onder de 50 hertz. Daardoor gingen digitale klokken in veel landen een paar minuten achterlopen, want die klokken baseren de tijd op de frequentie van het stroomnet. De Tweede Kamer wil dat het natuurpark bij Paleis Het Loo het hele jaar open is voor bezoekers. Dat betekent dat er niet meer kan worden gejaagd. Een voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren kreeg een krappe meerderheid. Het kabinet moet nu bekijken of de wens van de Kamer wordt uitgevoerd. Natuurpark de Koninklijke Houtvesterij, onderdeel van Kroondomein Het Loo, is nu elk najaar gesloten voor publiek, zodat de koning er kan jagen. Het weer. Vanavond trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien, maar vooral later op de dag ook wat zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journal.